van der Linde met het NOS-journaal. Voor het eerst sinds de Russische invasie hebben Oekraïners een grote demonstratie gehouden tegen de eigen regering. In meerdere steden werd geprotesteerd tegen een nieuwe wet... die bepaalt dat anticorruptieinstanties voortaan onder het Oekraïense Openbaar Ministerie vallen. Demonstranten vinden dat de onafhankelijkheid van de organisaties daarmee wordt ingeperkt. President Zelensky zou dan onderzoeken in zijn eigen entourage kunnen frustreren. Opnieuw is er een lichaam gevonden na de verwoestende branden in Los Angeles van begin dit jaar. Voor zover bekend gaat het om het 31ste slachtoffer. Er worden nog steeds mensen vermist na de branden... waarbij hele woonwijken van de miljoenenstad in vlammen opgingen. Sinds mei zijn er meer dan duizend Palestijnen omgekomen bij voedseldistributiepunten in de Gazastrook. Volgens de Verenigde Naties worden haast dagelijks mensen gedood. Ook komen mensen in de, in de verdrukking. Het Israëlische leger zegt te schieten zodra er een bedreiging is. Alleen de omstreden organisatie GHF mag voedsel uitdelen in Gaza. Vanwege het gebrek aan voedsel in Gaza hebben Palestijnen geen andere keuze dan naar deze uitdeelpunten te gaan. Bekende rock- en popartiesten reageren op het overlijden van Ozzy Osbourne. De Britse zanger leed aan Parkinson en stierf dinsdag op 76-jarige leeftijd. Medeoprichter Tony Iommi van Black Sabbath zegt dat de bandleden een broer hebben verloren. Queen-gitarist Brian May zal Osborns unieke aanwezigheid missen, schrijft hij. En zanger Elton John noemt Ozzy Osbourne een ware vriend. De overleden zanger was een pionier voor wat later de metal scene zou worden. Grote namen als Metallica en Motorhead reageren verdrietig op zijn overlijden. In zijn geboortestad Birmingham hebben fans gisteravond bloemen gelegd.